ook Thijssen met het NOS-journaal. Bij een bom aan in de deelstaat Beieren is een dode gevallen. Vermoedelijk gaat het om de dader van de aanslag. Tien mensen raakten gewond. Een aantal van hen is er slecht aan toe. De explosie vond plaats in de binnenstad voor een restaurant. Uit voorzorg is een openluchtconcert in de buurt onderbroken. De meer dan 2000 bezoekers zijn naar huis gestuurd. De explosie in Ansbach is de derde aanslag in Beieren in een week tijd. Op maandagavond viel een Afghaanse jongen met een bijl passagiers aan in een trein. Vrijdag schoot een 18-jarige Duitser negen mensen dood in een winkelcentrum in München. De kosten die werkgevers moeten betalen voor salarissen en premies zijn vorig jaar licht gestegen, meldt het CBS. Het is de kleinste stijging sinds 1996. De kosten stegen zo weinig doordat werkgevers minder hoefden bij te dragen aan de pensioenpremies. De kostenstijging was het grootst in de informatie en communicatie. Bij financiële instellingen daalden de loonkosten juist. In de Verenigde Staten heeft de partijvoorzitter van de Democraten, Debbie Wasserman Schultz, haar vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op hevige kritiek op haar rol bij de voorverkiezingen tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Wasserman Schultz zou partijdig zijn geweest. Haar vertrek komt na ophef die is ontstaan over gelekte e-mails van de partijtop. Daaruit blijkt dat de leiding van de Democratische Partij heeft geprobeerd de campagne van Sanders te dwarsbomen. Bij het Limburgse Susteren hebben duikers afgelopen avond urenlang gezocht naar een man die in de buurt van een camping in het water terecht zou zijn gekomen en niet meer boven kwam. Aan het eind van de avond is de zoektocht gestaakt omdat het te donker werd. Als het weer licht wordt gaat de zoekactie verder.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 te hace llorar. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, now the rain may fall. Your father's call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 FM. in 2015 al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. FM.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 TV op kanaal 45. it's not bad. talk with it, girl. Show them it, girl. But bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But bang bang.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 als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen de slapeloze nachten See, see,